Visser met het NOS-journaal. Dat overleg in Lausanne van de zes wereldmachten en Iran wordt met tenminste één dag verlengd. De Amerikaanse regeringswoordvoerster zei dat genoeg vooruitgang is geboekt om de deadline van middernacht te verlengen. Ze zei wel dat er nog diverse problemen liggen. Er moet een principeovereenkomst komen die leidt tot een verdrag dat uiterlijk eind juni getekend moet worden. De inzet van de besprekingen is dat Iran zijn atoomprogramma inperkt... in ruil voor de opheffing van de westerse sancties. De gouverneur van de Amerikaanse staat Indiana wil dat de tekst van een omstreden religieuze wet wordt aangepast. De wet moet volgens de republikeinse gouverneur de vrijheid van godsdienst van bedrijven en instanties garanderen. Maar volgens critici geeft de wet bedrijven daarmee het recht homoseksuele klanten te weigeren. In de Verenigde Staten is veel ophef over de wet ontstaan. De gouverneur zegt voortdurend in overleg te zijn met juristen om de tekst aan te passen. Hij wil dat duidelijk wordt dat de wet niet gebruikt mag worden om homoseksuelen en lesbiennes te discrimineren. Het Nederlands elftal heeft in de Amsterdam Arena de oefeninterland tegen Spanje verrassend met 2-0 gewonnen. Al na een klein kwartier opende Stefan de Vrij de score. Niet veel later maakte Davy Klaassen de 2-0. De eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje is tegen Letland op 12 juni. Het weer, vallen soms felle buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw.